Annette Schut met het NOS Journaal. De politie beschikt over aanwijzingen dat de explosies in Den Haag... mogelijk waren gericht tegen een bruidsmodezaak op de begane grond. Dat heeft een woordvoerder gezegd in het tv-programma Opsporing Verzocht. Waar de aanwijzingen op zijn gebaseerd werd niet gezegd. In het programma zei de politie ook op zoek te zijn naar meer informatie over twee auto's. Een donkerblauwe Toyota Yaris en een champagnekleurige Kia Seat Station... Bij de ramp aan de Tarwekamp in Den Haag kwamen zaterdagochtend zes mensen om het leven.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 Partijen in de Tweede Kamer zitten in hun maag met een motie om onderzoek te doen naar de opvattingen van Nederlanders met een migratieachtergrond. De motie uit de koker van de VVD schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. De ChristenUnie en de SP besloten daarom hun steun in te trekken. Ook het CDA en NSC zeggen de ophef te betreuren, maar blijven de motie steunen. Shell en Greenpeace hebben geschikt in een zaak over een bezettingsactie op zee. Een kleine twee jaar geleden werd een schip dat voor Shell onderweg was naar een platform... door zes klimaatactivisten bijna twee weken deels bezet. Om de zaak af te kopen betaalt de milieuorganisatie nu ruim 360.000 euro. Dat geld gaat niet naar Shell. De partijen hebben afgesproken dat het naar een Brits-Ierse reddingsdienst gaat. Het weer bewolkt, minima vannacht tussen 1 graden in Limburg en 5 in Noord-Holland. Morgen een grijze dag, maar in het noorden kans op wat zon. Het blijft droog bij maximaal 6 graden en er waait een zwak tot matige noordoostenwind. Vanaf vrijdag klaart het op, neemt ook de kans op nachtvorst toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen weer doorrijden... maar op de A10 staat het nog helemaal vast... op de ring noord van Amsterdam richting Zaanstad na een ongeluk. De rijbaan is helemaal dicht en het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs... Dat kost je zo'n 50 minuten extra. Omrijden kan via de Ring Zuid en West.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 Cause it's Christmas. Why can't we all just get along? Let's make it happen. Let's make amends. He won't fill your stocking if we can't be friends. Cause it's Christmas. So why can't we all just get along? Everybody's crowded around the Christmas tree, digging out the best of themselves. So shove your petty differences right up the chimney, please. At least until the drums of the twelve. Do you hear the choir singing? Those sleigh bells don't stop ringing. You can stop your crying. Come on, let's make some new memories. Well, of course, there'll be laughter and tears. Bring me all of the colors and leave them right here. Cause it's Christmas. Yeah, it's Christmas. stop ringing. And though the ship is sinking, come on, let's make some new memories. Well, of course, laughter and tears bring me all of the colors Welkom bij twee Uur van ZFM Jazz Samenstelling Presentatie. Alko Beuzing, er staat heel veel kerstmuziek klaar. Ook een paar gewone nummers. En het is de moeite waard. Want het zijn allemaal kerstklanken die verwant zijn met de jazz. En eh, die eigenlijk zelden of nooit op de radio te horen zijn. Behalve bij ZFM Jazz. Uh, eh, luister en geniet, zou ik zeggen. En we, eh, we trapten af het twee uur met eh, de The Pianoman at Christmas. Een cd van Jamie Cullum. It's Christmas was het nummer wat we hebben laten horen. CD 2020 en wederom goedgekeurd door de Vereniging van Liefhebbers van Kerstmuziek met een jazzy sfeer. Eh, en ja, wat staat er nog meer op de rol? Ik zie eh, van alles staan. Cap Roy Hargrave, eh, Veronica Swift, Nicholas Payton, Terry Gibbs, Tank en de Boongas, de Shaka Khan. Nou, kom op, Jeff Rupert. veel, heel veel. We gaan de dus schaal verder met het draaien van mooie muziek. En dan heb ik klaargezet. Even kijken Even kijken wat we gaan draaien. Eh, Jane Moonheid. Dus even kijken, dit is een leuke van Jane Moonheid. The Season heet het. Eh, Moonlight in Vermont. in the street. was dat met eh, van een cd'tje de Season uh, Moonlight in Vermont. Bekend nummertje natuurlijk. Uh, mooi cd'tje. Eh, Moonlight, daar zingt Cap Mo ook over. Moonlight, Mistletoe en You. Een kerstjaar 2019. Cap Mo, Kevin Moore heet hij eigenlijk, is een bluesman. Maar hij maakt mooie muziek. En deze kerstcd is ook een cd'tje die eruit springt. Moonlight, Mistletoe en You. Tell me what you'd like to do, dear. Hang the stockings on the mantel. Won't you let me be your Santa? Please be waiting under the Christmas tree. Softly smiling, all wrapped up for me. And I'm long overdue For some moonlight, mistletoe and you We can carol by the fire Do whatever we desire I've been hoping, I've been wishing That I'm your Rudolph and you're my vixen I will hold you, kiss you and never let you go. Will you be my angel in the snow? It's been a while, and I'm long overdue for some moonlight, mistletoe, and you. He's making his list thinking it twice. And if you will be naughty, I'll be nice. van eh, Mo. Eh, er is een band, een big band, de Birdland Dream Band heet die. Eh, die band werd opgericht om Birdland in New York te vullen... en om een band te leveren die geweldige platen kon maken. En dat is ook eigenlijk wel gelukt. de hoogste tijd om daar iets van deze band te draaien... van Maynard Ferguson. Everybody Moaning. Thank you. Reinhard Ferguson, eh, de, de Birdland Dream Band. de, die hebben volgens mij twee cd's gemaakt. Of eigenlijk moet ik zeggen LP's in de 50 jaren. En in de 80 jaar, volgens mij 88 of zo, zijn ze op cd gezet. Eh, nou ja, hij heeft in veel bands gespeeld. Maar dit is wel echt een van de betere, eh, vind ik zelf. En een van de betere zangeressen... die mag niet ontbreken in dit kerstuurtje van uh, ZFM Jazz. En dat is Eva Cassidy. and what's Ja, dat waren natuurlijk Roy Hargrove op trompet... en Christian McBride op de bas. En daar herkende je natuurlijk onmiddellijk Frosty the Snowman in. Misschien heb je er wat van gehoord. Een groepje dat Chicago heet. De Chicago Transit Authority heette ze heel eh, vroeger. En die lui die brengen nog wel eens wat uit. En in 2019 hebben ze zelfs nog een kerstcd uitgebracht. En dat zijn toch wel de oorspronkelijke... Ja, ik weet niet meer wie er nog van de oorspronkelijke bezetting in zitten... maar Chicago Christmas heeft het cd'tje en Because It's Christmas. grappig dat zo'n formatie ook nog weer eens in 2019 eh, een eh, kerstcd uitbrengt. Eh, het is volgens de 25e studioalbum van deze band. Dus dat is toch niet niks. En dit werd uitgebracht op 11 oktober 2019. En dat zijn eigenlijk allemaal songs die ze zelf gecomponeerd hebben. Er staat met één uitzondering op. What the world needs now is love hey, dat is weer eh, volgens mij een Burt Bacharach dingetje. Maar goed, Chicago. Bekend, geliefd en gehaat. En eh, ja, past wel in dit programma. Eh, ik heb eigenlijk nooit iets van de kerstcd van Chicago op de radio gehoord. Dus vandaar hebben we dat uh, ertussen gezet. Waar we wel iets van hoorden, dat is Veronica Swift, de bekende zangeres. En dat is ooit een cd gemaakt, Jazz at the Lincoln Center Orchestra. En daar zingt ze in mee. En een mooi nummertje, Everybody's Waiting for the Man with the Back. Trouwens, op YouTube staat ook een aardig filmpje hierover. Old Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tingle all your travels away. that's not gonna stay full. He's got style. December, the one you'll remember the best. special that he'll make this December. The one you'll remember, the best and the merriest. Better watch out now. Veronica Swift. Ja, jazz at the Lincoln eh, eh, Center. Eh, mooi, mooi. En dat was Veronica Swift. Daar ben ik wel een liefhebber van. Dat vind ik mooie muziek. En eh, wat ik ook mooi vind, dat is Nicholas Payton en Mark Whitfield. Die hebben ook een eh, kerstmuziekje op de plaat gezet. En dat is deze. Nicholas eh, Mark Whitfield eh, op gitaar natuurlijk. Eh, ook vrolijke kerstklanken. we stappen even van de kerstmuziek af. En dan kom ik terecht bij een, Braziliaanse zangeres, Delia Fischer. Heeft een onlangs cd uitgebracht, Beyond the Bossa. En ja, daar staat natuurlijk een en ander Zuid-Amerikaanse klank op. Maar dit nummer vind ik wel meevallen. Dit heeft ook wel swing. En het nummer is Workaholic. En ja, ik doe al vele jaren lang eh, werk als zorgvrijwilliger in hospice. Ik heb heel wat bijzondere gesprekken gevoerd. En heel veel mensen geven toch aan dat ze het gevoel hebben dat ze te veel gewerkt hebben. En ja, dat is ook wel een actueel onderwerp tegenwoordig. Workaholic. I'm a workaholic. I can't afford a day of unemployment. haven't seen the weather since September. Or maybe it's just August who remembers. But I'll get ahead. eu vou vencer. bijzondere cd geworden. Wel mooi. Uh, Adelia Fischer. Ehm, dan heb ik eh, klaargezet een, eh, een vibrafonist. En zijn naam, moet ik even kijken, Terry Gibbs. En die heeft ook een Dream Band gevormd. en ja, mooie... Dat, ik denk dat er ongeveer zeven albums zijn uitgekomen van de Dream Band. Dit is volume 2, The Sunday Sessions. En het nummertje Moonglow. Terry Gibbs. One, two, three, Barry Gibbs, vibrafoon, eh, big band. Mooie muziek is dat hoor. Echt, eh, ja, die kan je gewoon met kerst draaien. Dit is natuurlijk geen kerstmuziek, maar het is wel mooie muziek. Eh, dan iets nieuws. Tank and the Bangas. Dat is een, een bandje die ooit in, nog niet zo gek lang geleden in Nederland getoerd heeft met het Metropoolorkest. Hebben een, cd uitgebracht. The Heart, The Mind and The Soul. En daar staan een prachtig nummer op. Getiteld Remember. Eh, Robert Clasper doet er dat mee. En Samara Joy die zingt het. Eh, ik ga het even opzoeken. Tank and the Bengas, Remember. Even kijken. Hier heb ik hem. Een slow starter zo te zien. Nou, hij is een beetje onwillig. remember the night, the night you said I love you. Remember you promised that you would forget me not, but you forgot forgot to remember. Uh huh, uh huh. Yeah. heart just like a firecracker, fireworks and jack o' lanterns lit up like a cabin's lantern. Like a black activist in the past, way too passive in the past, way too massive, taking up the space. Had her balloon somewhere in Kansas, but I don't know what happened the magic, helium and hot dogs trying to rule this purple planet. But I'm way too up to come down to music, to no sound, to lovely LeBron. Uh, I tried to catch a rainbow in the sky, but it's so high, so high, so high, so high. Maybe I should fly below. Then again, that's way too low. Trying to catch a shooting star, maybe have to go so far. But there's a ribbon in the sky for our love. That's what Stevie say. Trying to get to the place up above. That's where heaven lay. Can I be honest? I'm so self-conscious, so self-conscious, so so so so very smart, so so so so very smart looking in the mirror, I figure I can be honest with the figure staring back at me. The killer that's inside of my biggest dreams. Heart desire bleeding, ten toes down. Tears of a sad clown. My heart so broken, my dentures. Remember the night, the night. Ten toes down, chisel for sad clown. My heart so beautiful are the pieces that need love now. The healing is so slow, the beating is so beat down. But how else will I grow if the shit only grows down? How do I get there? How do I get out? I'm a million miles from this place, but hey, I'm getting there. Trying to reach a star out in space. Man, I'm so unaware that I'm already who I'm climbing towards. Been who I've been aiming for. Pretty black and dope, not on dope and traveling abroad. I got my clothes from all with a thrift store scar, and a thrift store hard. With a Hermes bag, with a Walmart tag. Trying to play my jazz it don't matter where you got it, it ends up in the trash. Used like some shit you ain't never grabbed. Been a beautiful child, been so beautiful. is ook eens een nummer waar je stil voor Prachtig, prachtig. Eh, Tank en de Banga's. En eh, eh, Samara Joy deed nog mee. En Robert Clasper deed ook mee op dit nummer. Ja, mooiste idee hoor. Bijzonder woordkunstenaar des. iets anders is Jeff Rupert. Ook onlangs uitgekomen. En It Gets Better. En daarvan het nummertje Commons Crunch. En eh, Jeff Rupert speelt hier met uh, Pieter eh, op piano, Kenny Barron. hij, Jeff Rupert natuurlijk saxofoon. bassist Peter Washington.